In de stad Thaïs viel één dode toen er een handgranaat naar demonstranten werd gegooid. Ook in Bahrein en in Libië gingen na het vrijdagmiddaggebed weer duizenden mensen de straat op. In Bahrein zouden betogers gewond zijn geraakt toen militairen het vuur openden. Een pianoleraar uit Helmond moet vier maanden de cel in voor misbruik van jonge meisjes. Hij heeft drie leerlingen aangerand en een vriendinnetje van zijn dochter tijdens een logeerpartij misbruikt. Ook filmde hij leerlingen onder hun rokje. Zijn vrouw vond de opname en stapte naar de politie. De Helmonder mag drie jaar geen les aan huis geven aan kinderen. Dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en minima rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat lichte regen.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 Het vuur dat zo kan laaien, is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid. mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen. Je mond is lauw geworden, je hart is afgekoeld. De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel ze bloeden langzaam dood. En ik vergeef jou op de automatische piloot. Ik kan jou niet meer voelen. En jij drinkt niet meer door. We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. Vert de tijd maar terug. inside. keep good intent. Swear goedemiddag en welkom bij het weekend in van CFM. Dit zijn Karim en Niels en het is uh, uur geweest. Dat we eh, wil zeggen, het weekend in met Karim en Niels. Ja, en je hoorde Pink met Class, Jeroen van der Boom, het werd de tijd maar teruggedraaid en Sarah Barley's en de Kings and Queens. Niels, hoe was je week? was mijn week? Ja. Rustig, ja, druk met school, maar ja, eh, ja verder goede week gehad. Kijk. Voor het eerst weer begonnen bij de Albert Heijn. Werk, hè? Als, als vakkenvuller. Vakkenvuller. En hoe was jouw week, Karim? Heerlijk rustig met aan het einde een lekkere verkoudheid. Dus als je dat hoort, sorry, kan er niks aan doen, ik ben gewoon verkouden. Nou ja, dan eh, gaan we nu luisteren naar eh, Katy Perry met de eh, Fireworks. Ja, een heerlijke plaat natuurlijk, hè? Ja, nou, hier, hier komt hij. heerlijk. alive. op het feest van onze vrienden spelen we niets aan de hand. We zijn er allebei best goed in, het is alleen maar buitenkant. En ondertussen breekt de hel los en verlies ik mijn verstand omdat ik maar niet kan begrijpen hoe we hier zijn aanbeland. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Je lacht nog altijd om een grappen, maar lacht niet meer zoals toen. Onze eindeloze kussen zijn vervangen door een zoen we zijn een schim van wie we waren. Zijn onszelf na gaan doen. We waren ooit de overkant, maar ons gras is niet meer groen. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt voor altijd zonder jou. Zouden vrienden allang weten dat ik een gordijn optrek, dat we wel met elkaar praten, ook al wordt het geen gesprek. Ik leg mijn hand wel op je billen en die van jou krult in mijn nek. We hadden wij als allerlaatste alleen elkaar nog voor de gek. ga niet doen, Lief, ik kan het echt niet meer. Straks dan gaan we samen slapen. Voor de allerlaatste keer. Ga eens weg. Ga eens weg. Nee. Ga nou eens op. Nog het glas kapot gooien. Oh, het is echt ongelooflijk ook, hè. Die nou. Swedish house mafia. Ja, zo. Ga ze weg? Ja. Mooi. Wat hoorden we, Niels? Ja, dat was... eh uh, Katy Perry met Firework. Jurk, ik raak je kwijt. En een eh, Swedish House Mafia met uh, One. Ja, en dan gaan we nu luisteren naar een echt ongelooflijk lekkere plaat.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 Dus duurt het maar even die tijd met jou. Maar ik blijf op zoek naar dat gevoel Elke week, elke maand, ieder jaargetij komt er altijd een ander gevoel voorbij. Komt het door jou of komt het door mij? Elke week, elke maand, ieder jaargetij vindt er altijd een vlinders zijn weg naar mij, vlinders bij jou. komt als de wind. De lente maakt liefde en liefde maakt blind. Dan hoop ik te fluiten, het maakt me niet uit wat een ander vindt. Maar dan krijg ik weer langzaam mijn zin. En blijkt het geen liefde maar het eerste gezicht. De vinders gestorven, de liefde bedorven, maar ik blijf op zoek naar dat gevoel. Elke week, elke maand, ieder jaar getij, komt er altijd een ander gevoel voorbij. Komt het door jou? De zomer heeft ingehaald en de bladeren langzaam zijn neergetaald. Vraag je aan mij, is het voorbij? Na verloop van tijd start weer een nieuw seizoen. Ja, je hoorde Grenade van Bruno Mars, Nick en Simon met 4. Eh, van het gelijkaannamige album, hè? 4 en 4. Dat is 6, 8. Ja. Het album van Martin Solveig. Nee, dat, dat hoorde je niet. Je hoorde Martin Solveig en de Dragoness met Hello. En nieuws. Heb jij nog opvallend nieuws voor onze luistervriendjes? Ja, ja. Vertel. Eh, het Haarlemse Cor uh, eh, Cornet Lyceum is eh, niet verkozen tot ja, de Nederlandse leukste school. Oh. Ondanks de inzet van de leerlingen. Maar als troostprijs heeft de school wel de titel de lekkerste beep binnengehaald. Ik rijd elke dag met de bus langs, dus... Uh, ik denk dat ik hem een keer langs ga bij die... Eh, als ik er zie staan. Ja, precies. Maar wie is er... Dat is nou weer jammer, Dan heb je nieuwsbericht, maar geen foto. Ja, precies. Dat snap ik nou niet. Kunnen we niet eens zien of het... Eh, nee, dan kun je niet eens zien hoe ze eruit ziet.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 There goes gravity, oh. There goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up. That is, you know he won't have it owns his whole back to these roads. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke.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 One of it, two of it. out there in the early morning rain. Why would you believe me now? I'm only trying to protect my point of view. I want you to let me in. One of it, two of it. Script met eh, Lose Yourself, Beter van Bluff en Milo met One. Dat is een nieuwe plaat hè, van Bluff. Oh ja? Ja, ja, Beter. En het hele album zeg maar, van Bluff is een beetje meer rock. Dat vonden ze leuk.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 Je bent een engel zo klein. Bij jou wil ik altijd zijn. Nu je geboren bent. Iedereen jouw naam kent. Zal ik de rest van mijn leven alles geven voor jou. like tail. niemand zo trots als wij. Je bent een engel zo klein, bij jou wil ik zijn. Ja, Jordi. Empire State of Mind van Alicia Keys. Solo van Ayes. Niemand zo mooi als jij van Jan Smit. En eh, sorry voor de witjes van in de computer. Want het, eh, ja, de computer heeft het moeilijk met eh, deze fantastische show. Dus ja. We hebben een beetje computerproblemen. Maar dat mag de pret niet drukken, zoals ik altijd zeg. Ja, ja want je luistert naar CFM het weekend in natuurlijk, hè. Grim, heb jij nog, eh, nog wat nieuws, of niet? altijd nieuws. Ja? Ja, ik ben één nieuwsbom. Nou, want ehm, iedereen weet nog wel de bel, het belincident bij het spoor. Ja. Natuurlijk heel erg. Ehm, het is een medewerker van de gemeente, dat weet ook iedereen. Um, nou, het gaat met na omstandigheden gaat het goed met de vrouw van, eh, ja, van, die, van die aanslag. Ja. Kan je het wel noemen. Want eh, die op vrijdag 18 oktober jongsteden werd, werd die gewoon met een bel aangevallen door, door de ex. Dat is gewoon echt afschuwelijk gewoon. Ehm, na een lange periode in een ziekenhuis is ze nu volop aan het revalideren. Ze herstelt boven verwachting goed, maar ze heeft zowel mentaal als fysiek nog een lange weg te gaan. Nou, ze heeft eh, veel positieve energie en wordt nog altijd goed gesteund door haar familie en natuurlijk ook de collega's van de gemeente. Eh, de aandacht die ze heeft gekregen in de vorm van kaartjes en cadeaus. die hebben ze massaal opgestuurd naar het gemeentehuis. En het gemeentehuis weer naar het ziekenhuis. Ja. Doet haar heel veel goed. En uh, ja, ze hoopt er snel weer bovenop te komen. Ja, ik vond het echt af, afgrijzelijk gewoon. Ja, ja, mooi dat ze weer uh, rustig opkrabbelt, toch? Ja, gelukkig. En ik denk, denk dat niemand dat had verwacht. Nee, ik, vond het, ik schrok er wel van toen ik Ja, want die helikopter die is toen nog voor mijn huis zeg maar, geland. Op het voetbalveld, weet je wel, bij de BP. Ja, ja, ja. Dus ja, nou, dan gaan wij eventjes luisteren nu naar... Eh, Pitbull en Enrique Iglesias met uh, I Like It. En hopen dat de computer het nu wel blijft doen natuurlijk. Hè? Ja, precies. Want eh, ja. Anders kan je niet... Nee, dan kan je niet muziek draaien. Nee, Kom er maar in hoor jongens. Ja. day. I'm on my Hammond, boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you.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 Het onderzoek zal worden gedaan door een onafhankelijke instantie, waarschijnlijk de NMA. Een Kamermeerderheid snapt niet waarom de brandstofprijzen de afgelopen tijd zijn gestegen... terwijl de dollarkoers niet is veranderd en de olieprijs is gedaald. In Bahrein is de politie opnieuw hard opgetreden tegen betogers. In de hoofdstad Manama is geschoten op demonstrerende tegenstanders van de regering... Daarbij zouden mensen zijn omgekomen en raakten ruim 20 betogers gewond. Ook in Libië en Jemen gingen weer duizenden mensen de straat op. Volgens nieuwszender CNN zijn bij grote protesten in de Libische stad Benghazi doden en gewonden gevallen. In Jemen kwamen drie mensen om het leven bij confrontaties met het leger. Japan heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Tokio wil dat Nederland maatregelen neemt tegen de activisten van Sea Shepherd. Die hebben de Japanse walvisvaarders zo gehinderd dat ze de walvisvangst voorlopig hebben gestaakt.